Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Orkaan Milton heeft vannacht flink huis gehouden in Florida. Er is veel schade, miljoenen huizen zitten zonder stroom... en er zijn berichten over meerdere doden. Hoeveel het er precies zijn, is nog onduidelijk. Florida krijgt het flink te verduren, zegt correspondent Rudy Bauma. Het is al de derde orkaan dit jaar... Vlak voordat de storm aan land kwam, was het doodstil. Je kon de krekels horen, je kon de kikkers horen... maar vervolgens ging het helemaal los. Er is tientallen centimeters regen gevallen. Net zoveel als in Nederland in een half jaar valt. Windstoten tot zo'n 160 km per uur. Nou, zo'n storm komt eh, maar eens in de duizend jaar voor... in Florida melden media hier. Op sommige plekken is het ergste achter de rug. Milton begon als een orkaan in de zwaarste categorie, categorie 5. Inmiddels is hij behoorlijk afgezwakt, maar er zijn nog steeds harde windstoten en heel veel regen. Gemeenten krijgen volgend jaar minder geld voor de opvang van Oekraïners. Nu krijgt een gemeente nog 61 euro per dag voor iedere Oekraïner die wordt opgevangen. Volgens RTL Nieuws wordt dat verlaagd naar zo'n 45 euro. Met dat geld moet een slaapplek, eten en leefgeld voor de vluchtelingen worden betaald. Didi staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt verdacht van afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel. De inhoudelijke behandeling begint volgend jaar pas. Vandaag zullen er afspraken over de zaak gemaakt worden. De advocaten van Didi zullen vooral proberen om hem op borgtocht vrij te krijgen. Hij zit inmiddels drie weken vast. En de helft van alle Nederlandse jongeren is bijziend. Dat wil zeggen dat je in de verte niet scherp kan kijken. Volgens het Oogfonds hebben jongeren daar nu veel meer last van dan vroeger... vanwege alle schermen waarop gekeken wordt. Eigenlijk is het zo, als je te veel dichtbij kijkt... dan denken die ogen, nou, dan regelen we dat je er heel goed dichtbij kunt zien. En dan gaat het ook zich daarop aanpassen. Eh, dus als je te weinig afwisselt tussen ver en dichtbij... dan eh, eh, stelt je oog zich daarop in, letterlijk, fysiek ook. Je oog vervormt daardoor. Vooral bij kinderen is het een probleem omdat hun ogen nog in de groei zijn. Volgens het Oogfonds is het belangrijk om de schermen dus vaker te laten liggen... veel in de verte te kijken en meer buiten te spelen. Het weer nog, vanochtend buien en aan de kust veel wind. vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon ook door. Het wordt vandaag een graad of 14.